Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is iets minder hard huilen aan de kassa in de supermarkt. Komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen zijn nu iets goedkoper dan een jaar geleden. Zegt deze onderzoeker. Ook op zuivel zien we, zien we grote verschuivingen. Zo roomboten roomboter bijvoorbeeld eh, even duur als een jaar terug. En daar betaalde je in maart nog een kwart meer voor. Maar ook op eieren en op kaas zien we dezelfde trend. Hoewel bij deze productcategorieën de prijzen op dit moment nog wel fors hoger liggen dan een jaar terug. De meeste boodschappen zijn wel nog duurder, maar de piek die hebben we wel gehad, zegt hij. In Kiev is vannacht iemand om het leven gekomen door een Russische droneaanval. Ook raakten vier mensen gewond. Oekraïne zou de drones uit de lucht hebben geschoten... waarna puin naar beneden kwam en er brand uitbrak. Het is al de derde nacht op rij dat Kiev door drones wordt aangevallen. In Frankrijk is de grote zoekactie naar een vermiste peuter gestopt. Het jochie van twee verdween afgelopen weekend toen hij bij zijn opa en oma was. Er is tot nu toe geen spoor van hem gevonden. Er wordt wel nog gezocht naar de peuter, maar in een kleiner gebied en met minder mensen. En in Emmen in Drenthe begint de oranjekoorts al flink op te lopen. Volgend jaar komt koning Willem-Alexander op Koningsdag met zijn familie naar de stad... en daardoor zitten een hoop hotels al helemaal volgeboekt. Bij één hotel was er zelfs na een paar minuten al geen kamer meer te vinden. Vijf à zes minuten ongeveer, ja. Dat is wel heel snel, toch? Dat is heel snel, dat klopt. Ja, ja. We waren allemaal erg ook wel verrast en verbaasd ook. Maar eh, we vinden het allemaal heel erg leuk. Emmen staat eh, niet echt bekend als de mooiste stad eh, van heel Nederland. En dit is een hele goede kans voor ons. De burgemeester van Emmen zegt dat ze tijdens het bezoek het beste van de stad wil laten zien. Het is voor het eerst dat de koning zijn verjaardag viert in Drenthe. En het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Af en toe zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.